met het NOS-journaal. De shutdown in de Verenigde Staten lijkt voorbij. In de Senaat zijn de Republikeinen en een aantal Democraten het volgens meerdere Amerikaanse media eens over een nieuwe overheidsbegroting. Ook president Trump zegt dat er een akkoord op handen is. Al ruim een maand is er geen overeenstemming over die begroting... waardoor de Amerikaanse overheid op slot zit. Duizenden ambtenaren krijgen geen salaris... en miljoenen Amerikanen hebben moeite om rond te komen. Als de Senaat instemt is er een financiering tot 30 januari. Een op de drie kinderen met een handicap komt nooit bij een speeltuin in eigen buurt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van stichting Het Gehandicapte Kind. De speelplekken zijn vaak niet begaanbaar en ze voelen zich vaker gepest en buitengesloten. Om die kinderen te helpen werden eerder al samenspeeltuinen geïntroduceerd. Maar bijna de helft van de gemeente heeft nog niet zo'n samenspeelplek. De stichting hoopt dat gemeenten in actie komen en komend jaar 50 van zulke plekken gaan aanleggen. In Duitsland is een jongen van 17 aangehouden... omdat hij een Israëlische vlag in brand wilde steken... tijdens een herdenking van de Kristalnacht. De herdenking was gisteren in een park. Daar hadden zich ongeveer 15 mensen verzameld om te herdenken. Een groep jonge mannen verstoorde de bijeenkomst. En de jongen zou toen een Israëlische vlag hebben gestolen... en geprobeerd die in brand te steken. Hij werd kort daarna aangehouden. De Kristalnacht is precies 87 jaar geleden. De Marsmissie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is uitgesteld. Afgelopen avond zou een raket van het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos twee satellieten de ruimte inschieten, maar door slecht weer kon de lancering niet doorgaan. Het was de bedoeling dat er voor het eerst in jaren satellieten naar Mars gestuurd zouden worden. Het is onduidelijk wanneer er een nieuwe poging wordt gewaagd. Het weer, vannacht nog enkele opklaringen bij een graad of 6. Komende ochtend wordt het grijs en in de middag is er weer kans op buien.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 It can only get, it can only get. take it all from me, you know. I know that things can only get. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.